Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat familieleden van patiënten uitnodigen te helpen met zorgtaken. Het ziekenhuis wil zo testen of het de werkdruk van de verpleging kan verlagen. Familieleden die zich aanmelden leren bijvoorbeeld hoe ze een katheter moeten verwisselen of een injectie moeten geven. Het Sint-Antonius ziekenhuis start dit najaar met de proef. Alex S. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor het leveren van het zogenoemde middel X. Dat gebruikt wordt bij zelfdoding. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws. S kreeg twee weken geleden 3,5 jaar cel opgelegd, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk. Hij zou tien mensen hebben geholpen bij zelfdoding. De rechter zei toen dat voldoende bewezen is dat S drie jaar lang het zelfdodingsmiddel verkocht. Mogelijk aan honderden mensen. Het aantal mensen dat zich in Nederland melden voor asiel is de afgelopen drie maanden gestegen. Het zijn er bijna duizend meer in vergelijking met het eerste kwartaal, blijkt uit cijfers van het CBS. Vergeleken met het eerste kwartaal kwam er ook meer familie van statushouders naar Nederland. Vergeleken met vorig jaar lag het aantal nareizigers dat naar Nederland reisde juist lager. De Amerikaanse acteur Angus Cloud is op 25-jarige leeftijd overleden. Cloud blak uit het niets door in de populaire tienerserie Euphoria op HBO... in de rol van drugsdealer Fez O'Neill. Een doodsoorzaak wordt niet gegeven, maar Angus Cloud zou recent wel geworsteld hebben met de dood van zijn vader. Euphoria was een van de best bekeken series op HBO na Game of Thrones. Cloud overleed thuis in Oakland, California en was dus 25 jaar.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 不了。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 skin through the bone to a heart of stone like nothing you've ever known. Freezing up a microphone like nothing ever shown. Cause every tone up, yeah, I kill, and then I chill still. Feel what is left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 you're gonna fly. give us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 forsake me I'm loving angels instead instead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 control. Drunk kicks and drunk feelings. I hate that we're leaving. The way my heart's beating, I'm locked in this freedom, this freedom. Yeah, we fly into the night and fight the break of dawn. We're stepping on the highs. Tomorrow we are gone. I should run, and the feeling goes on, and the feeling goes on and on and on, and the feeling goes. feel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 Laat de wijzers draaien. Wacht je schoenen. Zet ze uit de pas. Ik zal de doos bewaren It